Als er extra moet worden bezuinigd wil gedoogpartner PVV dat er geld wordt weggehaald bij ontwikkelingssamenwerking. In Duitsland is een massagraf uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. In het graf bij het dorp Altenburg, ten zuiden van Leipzig, liggen zo'n 100 lichamen. Ongeveer 40 zijn er opgegraven. De resten zijn vermoedelijk van buitenlandse krijgsgevangenen. De Duitse oorlogsgravendienst denkt dat de opgraving vandaag kan worden afgerond. Op het Italiaanse eiland Lampedusa heeft in een opvangcentrum voor asielzoekers een grote brand gewoed. Er zijn slaapzalen afgebrand, maar niemand raakte gewond. Het vuur ontstond om migranten uit Tunesië uit woede matrassen in brand staken. Ze hadden te horen gekregen dat ze versneld naar hun eigen land worden teruggestuurd. De afgelopen maanden zijn al vaker migranten in opstand gekomen, onder meer tegen de leefomstandigheden op het eiland. De A12 is tussen Maarsbergen en Veenendaal van gisteravond 9 uur tot ver na middernacht in beide richtingen dicht geweest vanwege een ongeluk. Er was een vrachtwagen door de middenberm gereden die half over de vangrail kwam te hangen. Pas na twee uur vannacht was de ravage opgeruimd. Er zijn geen gewonden gevallen. Het weer, bewolkt en af en toe regen. Temperatuur van 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Lelystad loopt het vast op de A6 in de richting van Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd eh, vlak na de afrit Lelystad. En daarom loopt het vast vanaf Lelystad Noord 8 kilometer. Linkerrijstrook is in beide richtingen dicht. A7 Horenzaandam eh, bij Purmerend 2 en op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen 5. Een autobrand op de A15 naar Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht, daarom 6 kilometer file. En bij Papendrecht is de rechterreis ook afgekruist. De A15 verder in de richting van Europoort bij de afrit Rotterdam-Charloes 2 kilometer en op de A16 naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein ook 2.